Dit is Schreurs met het NWS Journaal. Op veel plekken in Limburg zware onweersbuien die over het land trekken. In Kerkrade en Tegelen zijn straten ondergelopen en in Roermond staan huizen blank. Ook in Venlo moest de brandweer in actie komen. Het KNMI heeft voor het hele land code geel afgegeven. Er is kans op hagel, zware windstoten en veel wateroverlast. Ook België en Duitsland kampten met wateroverlast door zware buien. Schiphol verwacht ook vandaag vertragingen omdat er nog inhaalvluchten gepland staan. Gisteren werden tientallen vluchten geannuleerd. Ook ging de luchthaven een uur lang op slot. De incheckbalies deden het niet door een stroomstoring in Amsterdam-Zuidoost. Twee grote claimbureaus hebben al honderden meldingen gekregen van reizigers die hun vlucht hebben gemist. De Britse minister Rudd van Binnenlandse Zaken treedt af vanwege een immigratieschandaal. Ze kreeg veel kritiek omdat haar ministerie quota hanteert voor het uitzetten van immigranten. Rudd ontkende dat. Maar een Britse krant heeft een document in handen waarin staat dat haar ministerie het aantal gedwongen uitzettingen met 10% wil verhogen. Het gaat om immigranten uit onder meer het Caribisch gebied die na de Tweede Wereldoorlog naar Groot-Brittannië kwamen. Ze hoefden toen geen officiële documenten te hebben, maar de overheid beschouwt hen nu als illegaal. En de VS stapt uit het nucleaire akkoord met Iran... tenzij overleg met de Europese partners meer garanties oplevert... dat Iran geen kernwapens kan maken. Dat heeft de nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo gezegd... op reis in het Midden-Oosten. Hij zei verder dat in Iran sprake is van destabiliserende en kwaadaardige activiteiten. Het weer, zware onweersbuien dus, trekken vanuit het zuiden het land binnen.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 Damn, fresh out East Atlanta. Up on board like a traffic jam. Hey, I was quick to pay that girl like Uncle Sam. He I was getting moolah, baby. Havana, ooh, nah, nah. It's the way that I wanna live. It's my prerogative. I can do just what I feel. It's my prerogative. No one can tell me what to do. It's my prerogative. Cause what I'm doing, I'm doing for you now. Don't get me wrong, I'm really not suited. Eagle trips is not my thing. All these strange relationships really gets me down see nothing wrong. Spreading myself around. Everybody's talking all this stuff about me. Yeah. Why don't they just let me live? Tell me why. I don't need permission.